Dit is Maud met het NOS Journaal. Voor de kust zwaardere aardbeving met een kracht van 9, gevolgd door een kernramp. De kerncentrale zou deze keer geen schade hebben opgelopen. Patiënten krijgen lang niet alle behandelingen die ze nodig hebben... terwijl die op basis van de polis wel vergoed kunnen worden. Volgens de Consumentenbond en artsenorganisatie VVAA komt dat door geheime afspraken die zorgverzekeraars maken met zorgverleners. Als zorgverleners toch langer behandelen dan afgesproken, krijgen ze een boete van de verzekeraar of raken ze een contract kwijt. Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland bevestigt dat zulke contracten bestaan, maar zegt dat ze nodig zijn om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. In de Noorse kindermisbruikzaak die gisteren aan het licht kwam... is een hoge politiefunctionaris geschorst. Zijn 23-jarige zoon zou een belangrijke rol hebben gespeeld... in een groot pedonetwerk dat is opgerold. De zoon is opgepakt. De politiefunctionaris zou internetsites hebben bezocht... met daarop pornografische teksten over kinderen. Het pedonetwerk zou bestaan uit zeker 50 mensen... onder wie twee politici en advocaten. De Noorse politie heeft al 20 verdachten aangehouden bij een grote kettingbotsing in China zijn 17 doden gevallen. Bijna 40 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in de noordelijke provincie Shanxi tijdens slecht weer en gladheid. Bij de kettingbotsing waren bijna 60 wagens betrokken. In China gebeuren relatief veel auto-ongelukken omdat bestuurders vaak te hard en roekeloos rijden en geen afstand houden. Het weer opklaringen en in het westen vandaag wat zon. In het oosten is het overwegend bewolkt. Het wordt ongeveer 12 graden. En dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 5 kilometer. Kost je ruim een kwartier. De A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwoude 14 kilometer. Ook daar zo'n 15 minuten vertraging. Geldt ook voor de A6 richting Muiden bij Muidenberg. 5 kilometer file. De 7 horen richting eh, Zaandam bij Purmerend Noord 4 kilometer. Vertraging 10 minuten. De 9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Beverwijk 4 kilometer. Daar ben je een kwartier langer onderweg en de andere kant op. Op de A9 richting Amstelveen bij Knoop het Velzen 9 kilometer. Met zo'n 20 minuten op onthoud. Na 27 Breda richting Utrecht bij Noorderloos 2 kilometer. Kost je wel ongeveer een kwartier. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij knooppunt Hoevenlaken 9 kilometer. En daar is de vertraging ruim een half uur. Tot zover de verkeersuur.